die niet is samengesteld met een algoritme. Facebook en Instagram moeten dat dus nu binnen twee weken aanpassen, legt mijn tech-collega Joost uit. En dan moet je dus kunnen instellen dat je eigenlijk als voorkeursoptie, als standaardoptie, een tijdlijn krijgt zonder dat daar allerlei algoritmische dingen in zitten. Maar gewoon chronologisch content van je vrienden en, en andere dingen die je volgt op Instagram en Facebook. De privacyorganisatie zegt dat zo'n chronologische tijdlijn beter is, omdat je niet precies weet hoe een algoritme selecteert wat je te zien krijgt. De vermoedelijke dader van de aanslag bij een synagoge in Manchester is dood. Hij werd neergeschoten door de politie, maar het duurde even voordat ze bij zijn lichaam konden komen... omdat hij mogelijk explosieven bij zich had. Bij de aanslag in Manchester zijn twee mensen overleden en er raakten drie mensen ernstig gewond. De dader reed met een auto in op mensen voor de synagoge en stapte daarna uit om mensen neer te steken. En je zal waarschijnlijk de komende weken een stuk meer posters en mensen van politieke partijen op straat zien. Met nog minder dan een maand voor de verkiezingen moeten ze op zoek naar creatieve manieren om je over te halen om te gaan stemmen. Dat komt omdat ze op veel grote online platformen niet meer mogen adverteren, zoals Facebook en Insta. Het komt door nieuwe Europese regels, weet mijn collega Emma. In de regel staat dat altijd duidelijk moet zijn wie er achter een advertentie zit, wie ervoor betaalt en wie hem te zien krijgt. Maar veel social platforms vinden dat te ingewikkeld en laten geen advertenties meer toe. En dus is het bijvoorbeeld voor de BBB ouderwets posters plakken op straat. Ik kreeg eh, straks ook een berichtje dat we in Groningen bijvoorbeeld 190 spandoeken al hangen. En ze zijn nog steeds bezig, dus eh, dat gaat super. Veel partijen zijn blij met de nieuwe regels, zo wordt het volgens hen eerlijker. Het weer, het is een mix van zon en wolken. Vallen ook wat buien, 15 tot 18 graden vanmiddag. Morgen gaat het wat harder waaien, is er wat meer regen. En het blijft ook wat frisser, een graadje of 14. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je vooral vertraging bij Amsterdam op de Ringweg. De A10 Noord richting de A10 West. Tussen de afrit Noord en de Koentunnel doe je er 20 minuten langer over.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 like a comet soon gone too soon. If I found I could fly van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wolf die bij Barneveld tientallen schapen doodbeet... mag voorlopig niet worden afgeschoten. Volgens de rechter heeft de provincie Gelderland niet genoeg gekeken naar alternatieven. Hulporganisaties zijn positief dat Nederland toch ernstig zieke kinderen uit Gaza gaat behandelen. Demissionair minister Van Wils schreef vanochtend aan de Tweede Kamer... dat een beperkt aantal kinderen hier kan komen. Nederlandse ziekenhuizen zeiden eerder al dat ze daar genoeg capaciteit en menskracht voor hebben. Formule 1-coureurs krijgen het advies dit weekend in Singapore een koelvest te dragen. Voor de race is een hittewaarschuwing afgegeven. Het wordt daar zeker 31 graden. Het weer droog en bewolkt en in het oosten wat zon. Morgen bewolkt en regen bij een graad of 13.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 Say that oh, you're gonna oh, oh, be. Oh, oh, oh, oh, She says she wants some Marvin Gaye, some Luther Vandross, a little Anita, but definitely set this. Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. You gon' take your pants off, I'ma play this Gladys Knight. Me and when it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Con Man and twist on a shot, and I be sipping Hennessy, piss on my Ruby, while I smoke a bee. You can pick with me, put it on the G, and now this. Come with me and sip on some having champagne. You ain't no two sticking rockin' like the whispers. Hit the stoplight, give it to some eyes. These rims still movin', so I pop a little spinners while I'm smokin' on the beat, Dippin' through the streets, bumping up a beat, and I got the heat on the 23, and I do it. With my earth in the wind, smoke a fire. Let me sheep sweat, listening to keep sweat. Put you in a days remains, fulfilling up with every temptation. Slow jamming, having deep set. You ready for the world, girl? Come and come with me.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 Take you to my home, we get it on. Listen to my phone, trying to get you going. I'm Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. het. Alleen bij ZFM. We got this house under arrest. I know you're gonna dig this.